Levi van Eck met het NOS-journaal. Ruim 60% van de Nederlanders vindt dat het kabinet te weinig doet aan klimaatverandering. Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de mening over duurzaamheid. En daaruit blijkt dat een ruime meerderheid voor het aanpakken van klimaatverandering is. Met subsidies en investeringen. Ook is volgens het SCP het vertrouwen in het klimaatbeleid van het kabinet fors afgenomen. Op de A12 bij Nieuwerbrug is bij een ongeluk een man van 33 uit Rotterdam om het leven gekomen. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op het moment van het ongeval waren rijstroken dicht vanwege wegwerkzaamheden tussen Nieuwerbrug en Woerden. Het aantal kinderen in armoede dat is geholpen met het krijgen van basisbehoeften, zoals kleding, is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat staat in een rapport van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Er zijn steeds vaker aanvragen voor menstruatieproducten, kleding en brillen. Eerder ging het vooral om duurdere producten, zoals laptops. Volgens Kinderhulp komt dat mede door de gestegen prijzen. In de Dnipro, in het zuidoosten van Oekraïne, zijn twee doden gevallen bij een grote Russische droneaanval. Ook raakten zeker 16 mensen gewond, onder wie drie jonge kinderen. De drones beschadigden minstens 15 huizen, een studentenhuis en een onderwijsinstelling. Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden van mogelijk buitenaards leven. Op een planeet buiten ons zonnestelsel zijn gassen gevonden... die op aarde alleen ontstaan door micro-organismen, zoals algen. Het gaat dus niet om direct bewijs van buitenaards leven. De ontdekking is mogelijk baanbrekend, maar wetenschappers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is. Het weer. Vanochtend is er veel bewolking met in het oosten kans op wat regen. Vanmiddag kan in het westen de zon soms doorbreken.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 De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Het aantal kinderen in armoede dat is geholpen met het krijgen van basisbehoeften... zoals kleding, is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens het Nationaal Fonds Kinderhulp komt dat mede door de gestegen prijzen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor het aanpakken van klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is maar weinig vertrouwen in het klimaatbeleid van het kabinet, zegt het SCP. Het weer vanochtend is veel bewolking met in het oosten kans op wat regen. Het wordt vanmiddag een graad of 13.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 I see you in my dreams. Come on, girl, tell me what's the deal. I think about you all the time. I see you in my dreams. know the love is real. Oh, my baby's baby Yes, no, hurt me so good, baby.